is door al negens met het NOS-journaal. Griekenland vindt het onbegrijpelijk dat ABN wil meebetalen aan de Griekse schuldsanering. De komende dag moet de bank een besluit nemen over kwijtschelding van 880 miljoen euro. Dat is driekwart van de leningen van ABN AMRO aan het Griekse spoorbedrijf en aan de metro van Athene. De bank wil niet meewerken omdat het geen leningen zijn aan de Griekse staat, maar leningen aan staatsbedrijven. Volgens bestuursvoorzitter Zalm is het onduidelijk welke criteria de Grieken hebben gehanteerd bij het samenstellen van de lijst met staatsschulden. Daarom bestaat de mogelijkheid dat de bank naar de rechter stapt. In Athene wordt dat niet begrepen. Vrijwel alle Europese banken met leningen aan het spoorbedrijf doen mee, zegt een bron. Bij het Griekse ministerie van Financiën denken ze dan ook dat ABN AMRO bij de rechter geen schijn van kans maakt. Telecombedrijf KPN stopt per direct met de kortingsactie 50% korting voor 100% Nederlanders. Enkele in Nederland wonende Fransen hadden bezwaar gemaakt omdat ze geen gebruik konden maken van de kortingsactie voor mobiele abonnementen. Mensen die geen Nederlands paspoort hebben of een verblijfsvergunning tot een jaar kwamen niet in aanmerking voor het abonnement. PvdA-europarlementariër Boskurt had de kwestie bij KPN aangekaart. In de Europese Unie mag en moet het niet uitmaken wat je nationaliteit is als je een mobiel abonnement wilt afsluiten, zegt Boskurt. KPN zegt dat er een fout is gemaakt en biedt iedereen excuses aan die daar hinder van heeft ondervonden. Als de winkels weer open gaan is het probleem bij dit abonnement opgelost, zegt KPN. In de Champions League is de eerste halve finale gespeeld. Bayern München won thuis op de valreep met 2-1 van Real Madrid. Mario Gomez maakte in de 90ste minuut de winnende treffer. Bayern was in de eerste helft op voorsprong gekomen door een doelpunt van Ribéry. Madrid maakte via Özil in de tweede helft gelijk. En vlak voor tijd trok Bayern dus aan het langste eind. De return is volgende week woensdag.